Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De bezwaren van negen blokkeervriezen tegen het opslaan van hun DNA... zijn deels, eh, deels gegrond verklaard. De negen waren eind 2017 betrokken bij een actie op de A7. Van vijf veroordeelden mag het DNA niet worden opgeslagen... in de databank van het NFI. Bij twee mensen zijn fouten gemaakt. Van twee anderen mag wel DNA worden opgeslagen. De actie waar de negen eind 2017 bij betrokken waren... was het blokkade van de A7. Ze wilden de snelweg afsluiten om te voorkomen dat anti-Zwarte Piet-betogers de Sinterklaasintocht in Dokkum zouden bereiken. In Fijnhuizen in Drenthe is een man ontsnapt uit de gevangenis Esserheem. Bij de zoektocht naar hem worden onder meer honden en een helikopter gebruikt. Het is niet duidelijk hoe de man heeft kunnen ontsnappen. De politie waarschuwt mensen die hem zien om niet zelf op hem af te stappen, maar het alarmnummer te bellen. De kans lijkt toegenomen dat de moordenaar van café Het Koetsiertje in Delft gratie krijgt. De rechter vindt dat de staat geen goede redenen heeft om gratie te weigeren. De Turk Cevdet I schoot in 1983 in het koetsiertje zes mensen dood. Hij werd veroordeeld tot levenslang. Zijn verzoek om gratie werd steeds afgewezen, de laatste keer in februari... met het argument dat de situatie van de nabestaanden schrijnend is. Volgens de rechter is dat geen goed argument om gratie te weigeren en moet minister Dekker opnieuw naar het gratieverzoek kijken. Op een rommelmarkt in Brussel is een tekening ontdekt van de 19e-eeuwse kunstenaar Laurens Alma Tadema. Het gaat waarschijnlijk om een portret van zijn nicht. De tekening is nu in het bezit van het Fries Museum in Leeuwarden. Het weer, Wolkenvelden en wat zon, vooral in het midden en zuiden van het land ook kans op een bui.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 Daar, die is eh, dicht. Daar, dat was een ongeluk met vijf auto's. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Knopend Burgerveen 5 minuten vertraging. En verderop bij Hoogmade nog eens 5 minuten... Op de A10 ring Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzenveld en Amsterdam-Buitenveld...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 She can guess. All day, all night, Mary Ann. Down by the seaside, city sand. Even little children love Mary Ann. Down by the seaside, sifting sand. When she walks along the shore, people pause to greet White birds fly around her, little fish come to her feet. In her heart there's love, but I'm the only mortal man who's allowed to kiss my Mary Ann. Everybody! All day, all night, Mary Ann. Down by the seaside, sipping sand. Even little children love Mary Ann. seaside sifted sand. And when we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy, I will kiss my mother-in-law. Children by the dozen, in and out the bamboo hut. One for every palm tree and coconut. Don't rush me.